Jobboot met het NOS Journaal. De man die vanmiddag in Diemen is neergeschoten is een bekende Amsterdamse crimineel. Er is de 44-jarige Peter R. die in het criminele circuit bekend staat als Pjotter. Hij werd meerdere malen beschoten door een man met een bivakmuts en een kalasjnikov. Hij is naar het ziekenhuis gebracht, maar was wel aanspreekbaar. De politie ziet de schietpartij in Amsterdam als een poging tot liquidatie. Op de Dam in Amsterdam is het even onrustig geweest door een confrontatie van groepen voetbalsupporters. Ajax-fans raakten slaags met aanhangers van de Turkse club Fenerbahce. Er is onder meer gegooid met terrasstoelen en tafels. De ME heeft de supporters uit elkaar gehaald. Twee ruilschoppers zijn aangehouden. Vanavond speelt Ajax in de arena tegen het Turkse Fenerbahce in de poolfase van de Europa League. In Groningen, waar FC Groningen vanavond tegen het Tsjechische Slovan Liberec speelt, werd ook even gevochten door supporters. Volgens de politie was het een klein opstootje. Twee Groningers en drie Tsjechen zijn opgepakt. Het kabinet heeft wel overwogen een besluit genomen over een nieuw type obligaties voor banken die aftrekbaar zijn voor de belastingen. Dat schrijft minister Dijsselbloem aan de Tweede Kamer. Hij reageert daarmee op kritische vragen vanuit de Kamer na berichten in NRC Handelsblad. Die krant schreef dat banken zoals ING grote invloed hebben gehad op de inhoud van de wet. Dijsselbloem erkent dat ING suggesties heeft gedaan, maar die zijn niet klakkeloos overgenomen. De aftrekbaarheid van de obligaties was een politiek besluit, bedoeld om Nederlandse banken en banken in andere Europese landen gelijke kansen te geven, zegt de minister. Zweden vraagt de Europese Unie om noodhulp vanwege de aanhoudende stroom vluchtelingen die het land binnenkomt. Het Zweedse migratieagentschap heeft een verzoek ingediend bij de EU. Zweden verwacht dat er dit jaar in totaal ongeveer 190.000 vluchtelingen het land binnenkomen. Dat zou een verdubbeling zijn van het record uit begin jaren 90. Gisteren verzocht Zweden de EU al om vluchtelingen naar andere landen te mogen overplaatsen. Het weer vanavond en vannacht opnieuw regen. In de loop van de nacht vanuit het westen droger. Morgen eerst droog, later in de middag opnieuw regen. Het blijft wel zacht, met maxima tussen 15 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Weinig bijzonderheden qua files op eh, de snelwegen in de Randstad. Op deze wegen heb je nu de meeste vertraging. A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Tussen het knooppunt Prins Klausplein en Berkel en Roderijs 9 kilometer. Kost je 10 minuten extra. 20 minuten vertraging op de A15 vanuit Rotterdam naar Gorkum. Want er staat 10 kilometer tussen Ridderkerk en Sliedrecht. En op de A20 Hoek van Holland-Gouda voor het Kleinpolderplein 3 kilometer door een ongeluk. En omdat de linkerreis ook dicht is moet je rekening houden met zo'n kwartier vertraging.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 Het resultaat zou zijn, ik nooit meer met de trein. Want als je me kan niet meer vertrouwen kan, wat blijf je dan? Zo is het toch meneer, als je me kan niet meer vertrouwen kan, dan blijf je nergens meer. Hé hey jongens, als je elkaar niet meer vertrouwen kan, waar blijf je dan? Zo is het toch meneer. Als je elkaar niet meer vertrouwen kan, dan blijf je nergens meer. Ik wil in de winkel wat kopen, pak de lift in plaats van te lopen. In eind staat hij stil en hoe hard ik ook gil, pas na zes weken doen ze hem open. Ik denk wel even na, voor ik daar weer binnen ga, want als je kan niet meer vertrouwen kan, wat blijf je dan? Zo is het op manier. Als je kan niet meer vertrouwen kan, dan blijf je nergens meer. Als je kan niet meer vertrouwen kan, wat blijf je dan? Zo is het toch manier. Als je kan niet meer vertrouwen kan, dan blijf je nergens meer. Lukt de hardloopster Nelly van Norde versloeg elke vrouw op de horde. Toen bleek ze een heer, want ze was op een keer als baby verwisseld geworden. Je twijfelt aan je geest wanneer je zoiets leest. Want als je elkaar niet meer vertrouwen kan, waar blijf je dan? Zo is het toch meneer, als je elkaar niet meer vertrouwen kan, dan blijf je nergens meer. Als je elkaar niet meer vertrouwen kan waar blijf je dan? Zo is het toch meneer, als je elkaar niet meer vertrouwen kan, dan blijf je nergens meer. Ik vlieg op mijn zomeradres aan, ineens komt daar de stewardess aan. Stap maar uit boven zee, je mag niet verder mee, want het reisbureau is op de fles man. Ja zeg op die manier is vliegen geen plezier. Want als je elkaar niet meer vertrouwen kan, waar blijf je dan? Zo is het toch meneer. Als je elkaar niet meer vertrouwen kan, dan blijf je nergens meer. Als je elkaar niet meer vertrouwen kan, waar blijf je dan? Zo is het toch meneer. Als je elkaar niet meer vertrouwen kan, dan blijf je nergens meer. Voorder breekt ergens een brand uit. In de brandweerluis steken geen hand uit. De politie komt ook, maar bij het zien van de rook rijdt hij haastig de andere kant uit. Dan zeg ik, het wordt tijd voor een andere overheid. Want als je me kan niet meer vertrouwen kan, dan blijf je dan? Zo is het toch meneer, als je me kan niet meer vertrouwen kan, dan blijf je nergens meer. Als je me kan niet meer vertrouwen kan, dan blijf als je elkaar niet meer vertrouwen kan, dan blijf je meneer, als je me daar niet in vertrouwen kan, dan blijf je nergens meer.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 Door een mysterieus bericht wordt Bond geconfronteerd met zijn verleden... en moet hij een duistere organisatie ontmaskeren. Terwijl M verwikkeld raakt in een politieke strijd om de Britse geheime dienst te behouden... ontrafelt Bond gaandeweg de verschrikkelijke waarheid achter Spectre. Premièreavond met een hapje en een drankje in Circus op de Nationale Premièreavond draait de nieuwe James Bond film Spectre natuurlijk ook in Circus Zandvoort. Het feestelijke premièreavond met een drankje en een hapje voor alle bezoekers start om 8 uur. Meer informatie, Circus Zandvoort, Gasthuisplein nummer 5. Prijs per persoon 12,50 euro. Het Zandvoort Museum verwelkomt Marianne Nerenbout... met haar solo-tentoonstelling Flower Power... van 9 oktober tot 22 november. Als internationaal bekende kunstenaar... is zij onderwerp van radio- en televisie-interviews... en uiteenlopende tijdschriften. Haar kunst heeft inmiddels een belangrijke plaats ingenomen... in verzamelingen van musea, kunstgalleries particuliere verzamelaars, bedrijven, kunstliefhebbers en iedereen die gewoon verliefd wordt op haar opvallende kunstwerken. Curaçao is het eiland waar de basis wordt gelegd voor een kleurrijk en reizend leven. Haar levensjaren in deze tropische omgeving hebben een enorme impact op haar verdere leven. We weten nu dat een wereld zonder kleur ondenkbaar is voor Nerenboud. Na haar studies aan de Pedagogische Academie in Rotterdam en de Kunstacademie Sint-Joost in Breda vertrekt zij weer naar het buitenland waar zij 11 jaar woont en werkt in Israël, Oman, Syrië, Maleisië en Gabon. Daarna volgt een periode van 10 jaar wonen en werken in Amerika. In al deze landen kan zij de inspiratie opdoen die haar werken steeds herkenbaar maken. Materialen als doek, papier, polyester, acrylaat hout, metaal en alles wat zij verder tegenkomt... wordt gevormd tot haar eigen wijze kunstwerken. De Nerenbouwstijl. De vier elementen water, lucht, aarde en vuur zijn belangrijk. Haar vissen staan centraal voor het water. Haar vogels voor de lucht. Haar maskers voor de aarde en de kleur voor het vuur. Met een touch van inspiratie vanuit verschillende culturen... zo onder andere de Maya's, de Indianen en de Maasai... En altijd weer die opvallende eigenschap kleur, haar DNA. En tot op vandaag blijft Nerebout het avontuur opzoeken tijdens haar reizen. Meer informatie?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 Then you find yourself a message and some words to call your own and take them home. begin to flicker and the sound is getting dim. The voice begins to falter and the crowds are getting thin. But he never seems to notice he's just got to find another place. Zandvoort Fashion Weekend. 6 november is het Shopping Night in het centrum van Zandvoort. De winkels zullen tot 9 uur geopend zijn. Verder zijn er leuke workshops, acties en gezellige versierde straten. Hoop u weer te zien tijdens het Fashion Weekend.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 I must take my leave, for promised I am. play is run, my love. Your time has come, my love. I pledge my troth to Lady Jane. Jazz in Zandvoort met Humphrey Campbell. Ook dit seizoen kunt u weer genieten van geweldige jazzmuziek.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 Een betere besteding van de zondag kunnen wij ons nauwelijks voorstellen. De jazzconcerten in Theater de Krocht zijn inmiddels een begrip geworden in de Nederlandse jazzscene. De toegangkaarten bedragen 15 euro per concert en indien u alle concerten wil bijwonen, kost het slechts 100 euro. Meer informatie, gebouw de Krocht, Grote Krocht 41. Het e-mailadres is info at en de website www.jazzinzandvoort.nl. En het start om half drie smiddags. middags. by my side, that's how I see us. I close my eyes and I can see us. We're on our way to say I do. My secret dreams have all come true. I see the church I see the people, your folks and mine, happy and smiling. And I can hear sweet voices sing. This is the most. ZFM, Westkust, weerbericht. Vandaag was er veel bewolking en af en toe viel er wat regen of motregen. De beste kansen om de zon sporadisch te zien was er voor het zuidoosten van het land. Ondanks de bewolkende weerbeeld was de temperatuur hoog voor de tijd van het jaar. Het werd 14 graden en in het noorden tot 17 graden in Limburg. De wind was matig van kracht en waait uit het zuiden. Vanavond en vannacht blijft het overwegend bewolkt. Vanuit het westen trekt een storing met regen over het land. Aan het einde van de nacht wordt het vanuit het westen weer droog. Het koelt nauwelijks af. De temperatuur ligt in de nacht rond de 13 graden. Morgen is er opnieuw weinig tot geen ruimte voor de zon. De dag start wel op de meeste plaatsen droog... en in de tweede helft van de middag volgt vanuit het westen een nieuw regengebied. Met 15 graden op de Wadden tot lokaal 18 graden in het zuiden van Nederland... wordt het nog iets zachter dan vandaag. De wind is matig toch vrij krachtig en draait van zuid naar zuidwest. Zaterdag ligt de middagtemperatuur zelfs tussen de 16 en de 19 graden. Mogelijk wordt in het zuiden zelfs lokaal 20 graden gehaald. Het weerbeeld bestaat opnieuw uit veel wolken en soms een beetje regen. De wind is matig, aan zee krachtig en waait uit het zuidwesten. Zondag wordt een droge dag met regelmatig zon. Met 14 tot 17 graden is het minder zacht dan zaterdag maar nog altijd ruim warmer dan normaal in, november. Ook de eerste dagen van de volgende week blijft het zacht voor de tijd van het jaar, tot maxima rond de 15 graden. Wel wordt het vrij onstuimig met regelmatig regen en een stevige zuid-zuidwestenwind. dat kleine beetje zon waar je al wekenlang op wacht. Die uitgestoken hand die je van hem niet had verwacht. Dat kleine bosje bloemen en precies op dat moment. Die onverwachte brief als je alleen of eenzaam bent. Zijn de kleine kleine dingen die je doet, zijn de kleine dingen die je doet, die je doet, zijn de kleine dingen die je doet. Die kinderstem die kleur geeft aan een saaie grijze dag. Dat onverwacht gesprek toen je het allemaal niet meer zag Pas was even net als vroeger en je kreeg weer een ballon. Het geeft je leven kleur, is ineens een beetje zon. Zijn de kleine dingen die je doet, die je doet, zijn de kleine dingen die je doet, zijn de kleine. kleine dingen die je doet. We leven in het grond, we maken veel te veel misbaar. We praten wel, maar luisteren te zelden naar elkaar. We kijken naar één punt en veel te weinig om ons heen. We zien geen kleine dingen en dus blijven we alleen zijn de kleine dingen die je doet, die je doet. Zijn de kleine dingen die je doet. Zijn de kleine ritme van Zandvoort. Uit tellingen blijkt dat opnieuw tientallen diersoorten dankbaar gebruik maken van de natuurbrug Zandpoort... om de drukke Zandvoortselaan over te steken. Recente nieuwkomers zijn de rugsteekpad, zandhagedis, kleine watersalamander en de bastaard zandloopkever. Ook de argusvlinder is dit jaar gezien. Een vlinder die in Nederland sterk onder druk staat. De natuurbrug verbindt sinds 2013 het Nationale Park Zuid-Kennemerland en de Amsterdamse waterleidingduinen met elkaar. Om de brug nog aantrekkelijker te maken voor de kleine dieren... zullen dit jaar, jaar stobben van bomen neergelegd worden. Daarmee is er meer dekking voor reptielen, amfibieën en kleine zoogdieren... als muizen en wezels. Verwacht wordt dat hiermee nog onbrekende gewenste soorten over de brug komen. Dit wordt gevolgd met een speciale camera. Vanaf zijn er 22 diersoorten benoemd die zeer gewend zijn. Sneller dan verwacht zijn hier aan maar liefst 13 regelmatig te zien. Het aantal zal toenemen nu de begroeiing zich verder ontwikkelt. Natuurbrug Zandpoort is een ecologische en een recreatieve verbinding... die voor de provincie Noord-Holland, Waternet, het PWN... Natuurmonumenten, het Nationaal Park Zuid-Kennemerland... en de gemeente Zandvoort is ontwikkeld. Het is de eerste brug in een serie van drie... die in totaal 7000 hectare duinnatuur met elkaar verbindt. sing a simple song of freedom. Sing it like you've never sung before. Let it fill the air. Tell the people it everywhere. We the people here don't want war. Hey there, Mr. Black Man, can you hear me? I don't want your diamonds or your game. I just want to be someone known to you as me. And I will bet my life you want the same. Come and sing a simple song of freedom. Sing it like you never sung before. Let it fill the air. Tell people everywhere we, the people here, don't want war. Seven hundred million, are you listening? Most of what you read, most of what you read So let us build them shells so they might fight among themselves. And leave us be those who want to sing. Come and sing a simple song of freedom. Waarom is het schilderij de Mona Lisa zo beroemd? Door de sublieme perceelvoering van Leonardo da Vinci, 1452 tot 1519. Deze Italiaanse grootmeester gebruikte een zeer moeilijke en zeldzame techniek, sfumato, gerookt. Die zorgt voor perfecte overgang tussen licht en donker. En het zijn natuurlijk de zeer realistische ogen en de glimlachende mond van de stralende Mona Lisa. Maar echt beroemd is het schilderij geworden door de vele mysteries die eromheen zweven. Wie was Mona Lisa? En waarom lacht ze? Had ze een verhouding met Leonardo? Of is het misschien een zelfportret van Da Vinci als vrouw? Peuterbiep. Kom lekker luisteren, spelen en dansen op woensdag 11 november. Alle peuters verzamelen. De Peuterbiep is weer gestart in de bibliotheek Zandvoort. Onder professionele begeleiding wordt afgewisseld een uurtje gespeeld... en natuurlijk heel veel voorgelezen. Woensdag zijn de peuters en hun ouders, grootouders of oppas... welkom in de bibliotheek Zandvoort. Louis Davis Carré 1. De toegang is gratis. Tijdens de Peuterbiep wordt spelenderwijs aandacht besteed aan het taalgevoel en de woordenschat van kinderen door samen te lezen en ontdekken met leeftijdsgenootjes. De verhalen prikkelen de fantasie en deze gebruiken we ook als we muziek gaan maken en samen spelen of dansen. Voor ouders en oppassen is de Peuterbiep ook gezellig en leerzaam. Ze krijgen leestips en delen ervaringen met elkaar. Meer informatie, Bibliotheek Zandvoort, Louis Davids Carré nummer 1. De website is www.bibliotheekzuidkennemerland.nl en de aanvang is 10 uur en het is om 11 uur weer afgelopen. about a little old lady in a curry. She was living alone in a house made of stone, living without fame and glory. She cared for the lost and the lonely. Heaven on earth for them all. 1 november is het goedkope wintertarief voor het parkeerplaatsen in het fiscaal gebied ingegaan. Op de boulevards, in het centrum, de parkeergarage en in de Louis-Davids carré en op de parkeerterrein de Zuid wordt een tarief van slechts 50 eurocent per uur gerekend. Een besparing van maximaal 1,70 per uur. Wethouder Gerard Kuipers met onder andere toerisme en economie in de portefeuille... wil via deze tariefverlaging het parkeren in Zandvoort als een marketingwapen inzetten... om meer mensen in de winter naar Zandvoort te trekken. Hij is er zich wel van bewust dat minder betalen om de auto kwijt te kunnen raken... niet de enige remedie is om het zwinters drukker te krijgen. Daarvoor hebben we een breder en een beter winkelbestand... en zeker ook een aantal evenementen voor nodig, zegt hij. Hij heeft de wens van de Raad, die door de ondernemers in Zandvoort... op de vermindering van de toeristen in de winterperiode wordt gewezen... ten uitvoer gebracht. We moeten echter wel voor zorgen dat het budget neutraal gebeurt. Er is afgesproken dat we ieder jaar een miljoen euro in de pot algemene middelen uit de parkeeropbrengst zullen storten. Om dit voor te kunnen zetten is ervoor gekozen om het parkeren in de zomermaanden met 30 eurocent per uur te verhogen naar 2,50. Anders kunnen we niet aan de voorwaarden van de jaarlijkse storting voldoen, zegt hij. Vanaf maart wordt het parkeren dus weer duurder. Alleen voor de parkeergarage in de Louis-Davids-carré blijft het tarief gehandhaafd op 2,20 euro per uur. Well, alright, so I'm being foolish. Well, alright, let people know. about the dreams and wishes you wish in the night when lights are low. Well, alright, well, alright, we'll live and love with all our might. Well, alright. Well, alright, so I'm going steady. It's alright when people say that those foolish kids can't be ready for the love that comes their way. Well, alright, well, alright, we will live and love with all our might. Mijn 2 uur Muziek Boulevard zit erop. Ik hoop dat u genoten heeft. CFM volgt de uitzending met CFM in de avond. Een gevarieerd muziekprogramma tot 8 uur. Gevolgd door Alternative FM. Dit programma besteedt aandacht aan de nieuwe en onbekende popmuziek...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 Dit programma is een aaneenschakeling van mooie ballads. Een vloed van rust waarbij u eventuele stress weg-appt. Samenstelling en presentatie in de handen van Charles Duif. Genoeg reden dus om te blijven luisteren naar ZFM. De lokale omroep van Zandvoort.